Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De dader van de aanslag in Nice was volgens de Franse justitie waarschijnlijk geen radicale moslim. Hij was niet bekend bij de veiligheidsdiensten als geradicaliseerde moslim. En er is ook geen enkele islamitische terreurorganisatie die de verantwoordelijkheid voor de aanslag heeft opgeëist. Dat zegt de Franse hoofdaanklager. In de vrachtwagen waarmee hij op het publiek op de boulevard inreed stonden een fiets en lege pallets. In de cabine lagen ook twee pistolen, twee machinegeweren, munitie en een granaat. Justitie onderzoekt nu vooral waar hij zijn wapens vandaan had en of hij medestanders had. Bij de aanslag werden 84 mensen gedood, onder wie 10 kinderen. Er zijn 52 zwaar gewonden. Ook liggen twee Nederlandse kinderen van 9 en 14 in een Frans ziekenhuis. De NS bestelt 79 nieuwe intercities bij de Franse treinbouwer Alstom. De weg daarvoor is vrij nu het Duitse Siemens een kort geding tegen de NS heeft verloren. Siemens vond dat aanbestedingsprocedure niet correct was verlopen. De nieuwe enkeldeks treinstellen zijn ook geschikt voor de hoge snelheidslijn. Ze kunnen 200 km per uur rijden. Na het debakel met de Vira kiest de NS voor een bestaand model waarvan er al 2400 zijn verkocht. De eerste nieuwe intercities gaan vanaf 2021 rijden op het hogesnelheidstraject Amsterdam-Rotterdam-Breda. Tom Dumoulin heeft met overmacht de dertiende etappe van de Tour de France gewonnen. Een tijdrit over 37 kilometer. Het is de tweede ritzege voor de Nederlander deze ronde van Frankrijk. Chris Froome eindigde op meer dan een minuut tweede en behoudt de gele trui. Bauke Mollema werd knap zesde in de tijdrit en stijgt naar de tweede plek in het algemeen klassement. Het weer, geregeld zon en droog. Vannacht kan er in het noorden wat motregen vallen met minima rond 13 graden. Morgen overdag wolkenvelden, maar later ook wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Zondag wat buien en na het weekend wordt het warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 4 kilometer file tussen Geldermalsen en Culemborg door een vrachtwagenongeluk. A12 Utrecht Den Haag bij Gouda 2 kilometer, de weg is daar weer vrij. A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam 6 kilometer. En de N208 Sassenheim Haarlem is in bij Hillegom in beide richtingen dicht. Dat komt door een brand naast de weg omrijden kan over de N205. En tot zover de verkeersinformatie.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 I got my first real six string. Bought it out the five and dime. Played it till my face. 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en We slide without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to Music Sure.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 Tu m'as promis. Et je t'ai cru. tell you right now Take a parachute and go. There's gonna have to be some danger. Take a parachute. let you down. Take your parachute and go. Take your Maybe come back tomorrow.